Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws... dat de VN-veiligheidsraad een plan steunt voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. De Veiligheidsraad nam een resolutie van de VS aan. Daarin worden Israël en Hamas opgeroepen het plan onmiddellijk en volledig uit te voeren. De leiding van Hamas heeft positief gereageerd. Volgens de Amerikanen heeft Israël het plan geaccepteerd... Maar de Israëlische premier Netanyahu spreekt dat tegen. Hij wil pas een wapenstilstand als Hamas volledig is ontmanteld. De schulden bij Nederlandse bedrijven zijn de afgelopen jaren afgenomen... ondanks de coronacrisis en energiecrisis. Volgens onderzoekers van het Centraal Planbureau... komt dat vooral door de winsten zijn toegenomen. Ook de groep ondernemers met problematische schulden is de laatste jaren gekrompen. Het zijn vooral kleine en jonge bedrijven die daarmee te maken hebben. Op Bonaire heeft GroenLinks-PVDA de meeste stemmen behaald... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement... heeft de waarnemend gezaghebber bekendgemaakt. D66 eindigde als tweede partij en de derde partij op Bonaire is de PVV. Er gingen ruim 1800 eilanders naar de stembus. Dat is 12% van de stemgerechtigden. Bonaire is sinds 2010 samen met Saba en Sint-Eustatius... een bijzondere gemeente van Nederland. Frenkie de Jong kan niet voor het Nederlands elftal op het EK uitkomen. De middenvelder is niet op tijd fit om mee te doen vanwege een enkel blessure. Bondscoach Ronald Koeman zal op een later moment bepalen... of hij een vervanger voor de Jong aan de EK-selectie wil toevoegen. Voor de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland viel ook Teun Koopmeiners uit. Die wedstrijd won Oranje wel gisteravond met 4-0. Het weer in het binnenland kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. De komende dag trekken buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon.